Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Florida zijn zijn uitdager Romney bezig aan hun derde en laatste debat. Het gaat dit keer over buitenlands beleid. Romney feliciteerde Obama met het doden van Osama Bin Laden. Maar hij zei ook dat de Verenigde Staten te weinig leiderschap tonen. Hij noemde onder meer Syrië. Romney wil het verzet tegen president Assad samenbrengen en opstandelingen bewapenen. Obama waarschuwde dat de wapens op lange termijn terecht kunnen komen bij vijanden van Amerika. Verder heeft Romney volgens Obama geen nieuwe ideeën. Obama zette Romney neer als twijfelaar. Als opperbevelhebber van het leger moet je duidelijk zijn, zei hij tegen Romney. De Finse premier Katainen is op campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen oog in oog komen te staan met een man met een mes. Katainen raakte niet gewond. Het incident gebeurde in het westen van Finland. Volgens een ooggetuige gaf de man de premier een hand en vertelde dat hij in grote problemen zat. Toen knielde hij en trok een mes. De man werd overmeesterd. De premier ging direct na het incident door met de campagne. De gemeenteraadsverkiezingen in Finland zijn zondag. Bij een ontsnappingspoging van gevangenen in Zuid-Afrika zijn drie gedetineerden om het leven gekomen. Ongeveer 15 mensen raakten gewond. Ze zaten in een bus met in totaal 36 gedetineerden die van de rechtbank werden teruggebracht naar de gevangenis. Toen de bus stopte voor een verkeerslicht ontplofte achterin een bom. Volgens de politie wisten twee gevangenen door het gat naar buiten te komen, maar werden ze snel gepakt. De politie van Johannesburg onderzoekt of de gedetineerden bij de poging hulp hebben gehad van gevangenispersoneel of agenten. De Belgische voetbalclub Standaard Luik heeft trainer Ron Jans ontslagen. De Nederlander leed zondag met Standaard zijn zesde nederlaag in elf speelronden. De club staat inmiddels op de twaalfde plek in de Belgische eerste klasse. Ron Jans was pas een paar maanden in dienst van Standaard Luik.